Dik Hark met het NOS Journaal. Tristan van der Vlis leed aan schietalven aan de Rijn drie maanden geleden. De dader had een enorme haat tegen God en wilde hem straffen door zijn schepselen kwaad te doen. Uiteindelijk zag van der Vlis geen andere uitweg dan zelfmoord te plegen nadat hij God had gestraft. Volgens hoofdofficier van Justitie Nooy wisten diverse instanties dat Van der Vlis kampte met psychische problemen en dat hij wapenvergunningen had. Dat had volgens haar moeten leiden tot actie, maar dat is niet gebeurd. De politie heeft overigens niet het medisch dossier van Van der Vlis, omdat de hulpverleners dat niet willen geven in het kader van hun beroepsgeheim. Dit weekend werd al bekend dat een bekende van Van der Vlis werd vervolgd, wordt vervolgd omdat hij had gehoord van de plannen. Ook lekte uit dat wapenvergunningen onterecht zijn verleend. Bij de politie lag in 2006 een melding dat Van der Vlis professionele hulp kreeg voor zijn psychische problemen. Maar dat is bij de beoordeling over het afgeven van de vergunning niet meegenomen. Waarom is niet duidelijk. Door een nieuwe wet kunnen tienduizenden gedupeerde klanten van de failliete DSB-bank binnenkort gebruik maken van een collectieve afhandeling van hun claims. Nu moeten alle schuldeisers apart een claim indienen en moeten de curatoren al die claims apart behandelen. Dat leidt tot veel tijdverlies en hoge kosten. Waarschijnlijk gaat de wet volgend jaar in. De politie heeft gisteravond na een tip een van de twee meisjes gearresteerd. Die worden verdacht van de beroving van een blinde bejaarde. De 76-jarige man werd zaterdag in Graven aangesproken door twee minderjarige meisjes. Die probeerde zijn tas te stelen en drukte daarbij een sigarettenpeuk in zijn gezicht uit. Ze gingen er uiteindelijk zonder buit vandoor. De politie denkt dat de andere verdachte ook snel kan worden opgepakt. Het weer vrij zonnig, in de loop van de nacht stapelwolken, het blijft overal droog. Het wordt 21 graden aan zee, 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat warmer, in Limburg mogelijk 27 graden.